Vijf uur. Jobboot met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft de dodenherdenking bijgewoond op het Nationaal Ereveld in Loenen bij Apeldoorn. Hij zei dat het belangrijk is om samen, zwijgend, de duizenden mannen en vrouwen te herdenken die in de oorlog zijn omgekomen. Op het Ereveld zijn bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven. Eerder vandaag herdacht de Tweede Kamer alle oorlogsslachtoffers. In Rotterdam herdacht burgemeester Abu Taleb alle zeelui die in de oorlog omkwamen. De nationale herdenking is om 8 uur vanavond op de Dam in Amsterdam. De gemeente Ede heeft hekken en bewakingscamera's geplaatst bij een winkelcentrum dat gesloopt zal worden. De afgelopen dagen zijn er brandjes gesticht, ruiten ingegooid en agenten zijn met stenen bekogeld. Ook vannacht gingen drie auto's in vlammen op. De politie gaat uit van brandstichting. Volgens de Marokkaanse vereniging Ede hebben de problemen te maken met het sluiten van een buurthuis in het winkelcentrum. In verband daarmee geldt al enkele dagen een samenscholingsverbod. Psychiatrische patiënten die gedwongen zijn opgenomen in een kliniek lopen geregeld weg. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Vorig jaar kwamen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg meer dan 2500 meldingen binnen over mensen die ontsnapten of niet terugkwamen van verlof. Het zijn mensen met een psychiatrische stoornis die gevaarlijk kunnen zijn voor zichzelf of hun omgeving. Toch is het voor de inspectie geen reden voor een uitgebreid onderzoek, omdat veel vermissingen geen ernstige gevolgen hadden. In Zomeren is een condoliansregister geopend voor de twee mannen die gisteren omkwamen bij een val uit een hoogwerker. Een derde raakte zwaar gewond. Inmiddels hebben tientallen mensen het register getekend. Het ongeluk gebeurde gisteren langs de A2 bij Zaltbommel... toen de drie mannen een spandoek wilden ophangen van een bouwbedrijf. De bak waarin ze stonden raakte door nog onbekende oorzaak los... waardoor ze naar beneden vielen. Het weer op veel plaatsen zonnig, maar ook steeds meer stapelwolken. Het blijft wel droog. Vannacht minder koud door de aanvoer van zachte lucht. Morgen, op een vrijdingsdag, zonnig bij een graad of 20. Ook daarna volop zon en in het weekend temperaturen rond de 25 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is veel vertraging vanmiddag op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en de afrit Bunschoten 14 kilometer. Veel groter zijn de problemen op de A12 van Den Haag naar Utrecht.